Estemirova werd vanochtend in haar huis in Tsjetsjenië ontvoerd en werd enkele uren later doodgevonden in de bossen van Ingushetië. Griekenland kampt met bosbranden. In een dagtijd zijn er meer dan 120 uitgebroken. De hevigste branden woeden op het schiereiland Galkidiki en op het eiland Andros. De brandweer bestrijdt het vuur met blusvliegtuigen en helikopters. Blussen op de grond is moeilijk door het ruige terrein en de harde wind. Volgens de brandweer zijn tientallen branden veroorzaakt door blikseminslag. En ook de hoge temperaturen en de droogte spelen een rol. Het is in Griekenland ongeveer 34 graden. Bij een ontploffing in een petrochemische fabriek in het noordoosten van Frankrijk zijn twee doden gevallen. Zeker vijf mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten liggen veel slachtoffers nog onder het puin. De fabriek van oliemaatschappij Total ligt in Karling aan de grens met Duitsland. Er worden grondstoffen gemaakt voor de kunststofindustrie. De oorzaak van de explosie is niet bekend. In kerken in Groot-Brittannië moet voorlopig geen wijwater worden gebruikt... om zo de verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan. Dat adviseert de bisschop van Chelmsford aan alle priesters in zijn bisdom. Het is niet de bedoeling om paniek te zaaien, schrijft hij... maar het water kan makkelijk een bron van infectie worden. De bisschop vindt ook dat kerkgangers naar huis moeten worden gestuurd... als ze met griepsymptomen naar de dienst komen. Het weer, vanavond minder wind en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen zonnig, later op de dag meer bewolking, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt tussen 25 en 28 graden. Dit was het NOS. like I predicted, we're at the point of no return.